Hij noemt het op Twitter een rustige avond met weinig politie... en een cruciale inzet van een groep volwassen Urkers die de straat op gingen. Volgens Omroep Flevoland hadden zich ondanks een samenscholingsverbod wel zo'n 100 jongeren verzameld. Eerdere weekenden waren er rellen op Urk... waarbij jongeren met zwaar vuurwerk gooiden en hulpverleners bekogelden. Ook de ME moest er toen aan te pas komen. Ook deze nacht wordt er dooronderhandeld over een brexit-deal... tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk... zeggen bronnen uit het Britse onderhandelingsteam. De Britten beschouwen komende dag als de laatste om een deal te bereiken. Het Europese team heeft de komende dag niet als deadline genoemd. Verenigd Koninkrijk verlaat op 1 januari de Europese interne markt. Het is nog niet gelukt om een akkoord te sluiten over de toekomstige handelsrelatie. De gesprekken over onder meer de visserij en de concurrentieregels lijken muurvast te zitten. Europese landen hebben woedend gereageerd op de executie van een journalist in Iran... die ter dood was veroordeeld voor het aanzwengelen van protesten. Hij woonde in Frankrijk en is waarschijnlijk tijdens een reis in Irak opgepakt en naar Iran gebracht. De Franse regering noemt de executie barbaars en onacceptabel. Ook Duitsland en de EU-buitenlandchef Borrell hebben de executie veroordeeld. Ajax heeft zijn koppositie in de eredivisie verstevigd... met een 4-0 thuisoverwinning op PEC Zwolle. Hekkensluiter FC Emmen wacht nog steeds op zijn eerste competitiezege. In eigen huis werd het tegen ADO 1-1. Groningen won thuis met 2-0 van RKC Waalwijk. Het weer, hier en daar wat regen. Het kan ook mistig zijn. De minima liggen tussen 2 en 6 graden. Overdag eerst bewolkt met in het noordoosten mogelijk nog wat regen.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 That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I so I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that.